Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De NAM heeft zich in Groningen mogelijk schuldig gemaakt aan het beschadigen van woningen... waarbij wellicht levensgevaarlijke situaties zijn ontstaan. Dat zegt het gerechtshof in Leeuwarden. Het hof verplicht het OM daar strafrechtelijk onderzoek naar te doen. Het Openbaar Ministerie vond dat niet nodig... omdat het onderwerp niet in het strafrecht zou thuis horen... Daarom deed het OM ook niets met een aangifte van onder andere de Groninger Bodembeweging. Het Hof, het Hof heeft nu beslist dat er alsnog onderzoek moet worden gedaan. Daarna kan worden bepaald of de NAM strafrechtelijk moet worden vervolgd. D66-leider Pechtold verwacht dat de onderhandelingen over een nieuw kabinet ook na volgende week gewoon verder gaan. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan na vandaag een week met vakantie. Wat Pechtold betreft worden de besprekingen daarna hervat. Het is niet makkelijk, maar het kabinet kan er komen, zegt hij. Ook VVD-voorman Rutte leek gisteren niet te verwachten dat de onderhandelingen vandaag nog vastlopen. In de Achterhoek heeft het vannacht aan de grond ruim 9 graden gevroren. De laagst gemeten temperatuur was min 9,2 graden. Het vroor in bijna het hele land, volgens Weer Online alleen in Vlissingen niet. Dat kan onder meer bij fruittelers tot problemen leiden hoe groot de schade is, wordt later vandaag duidelijk. Unilever heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 13,3 miljard euro omzet gedraaid. Bijna 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door prijsstijgingen, want er werd minder verkocht. Unilever staat onder druk om aan aandeelhouders te laten zien dat het goed op eigen benen kan staan. Het bedrijf heeft een bod van concurrent Kraft Heinz afgewezen. Het weer, zon en droog, vanmiddag meer bewolking. Het wordt 10 graden op de Wadden en zo'n 12 graden in het zuiden van het land. Morgen wolkenvelden en soms wat zon.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 Wat klinkt niet? Nou, die tune niet. De tune niet? Nee, ik was vergeten het draadje erin te stoppen, maar... Eh, goed. Dat hoor ik helemaal niet. Nou, maar ik wel. Oh? Oh jee, oh jee. la. Oh jee, gaat een ander draadje in. Nou, klinkt precies hetzelfde klinken. Ja. Nou, dan gaan we even wat aan doen. Oké. Nou klinkt het raar. Nee, het klinkt, klinkt nog precies hetzelfde. Okay uh, luisteraars, <laughs> daar zijn we dan. En, ja, eh, goedemiddag. we gaan even, heel even naar de non-stop, want ik moet dit even oplossen. Het is een klein technisch probleempje. Dit klinkt echt, dat kan ik u niet aandoen, dit slechte geluid. Dus we komen zo weer bij u terug. Tot zo. Please don't be angry, I'll be back with you real soon. Yeah.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 Uh, ja, dat is denk ik een, een tekortkomendje van mijn uh, laptopje. Het draadje er te laten, dan, eh, dan klinkt die afvoegen beter. Dus, nou ja. Nou, en, moet je hem opnieuw opstarten. En, ja, en dan duurt het allemaal weer te lang. Ja. Maar goed, we zijn er hoor, dames en heren. Ik bedoel, ja, kijk, je moet er na zo'n wilde vakantie van twee dagen natuurlijk helemaal in komen. <laughs> Nou ja, we gaan, we gaan gewoon beginnen, ook al zijn we een kwartiertje later. Nou, tien minuutjes, maakt niet uit. We maken er gewoon het beste van, toch Ruud? We zijn toch niet voor één gat te vangen? Kom op. Nee, twee gaten. Op zijn minst. Nou, in ieder geval welkom weer bij uh, Zandvoort Lunch op donderdag. Gepresenteerd door Ruud Jansen en eh, de sidekick ben ik dus, Dolly. Wat gaan we doen vandaag? We hebben straks eh, het regionale nieuws om half één. En daarna weer een update om half twee. Met aansluitend de weerberichten, het liedje van de sidekick... En de 3 in 1, weet ik niet, gaat die nog komen, denk je Ruud? De 3 in 1? Gaan we dat redden? Half, half, uur later. Half uurtje later, <laughs> oké. We hebben een hele gezellige vrijwilligersvacature. Oh, ook toch? Oh. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou en eh, daarvoor gaan we straks een gesprekje voeren met Ernst Brokmeijer. Die ons van alles over de openstaande vacature gaat vertellen. Nou. En eh, voor de rest gaan we veel lekkere muziek maken... Oh. We gaan een lekker boterhammetje eten, want het is per slot van rekening lunchtijd. Daarom zitten we ook in het zand. Nou, kom op met die muziek dan. Ja, en eh, we wensen u alvast een hele smakelijke maaltijd toe. En, uh, het is net een vrouw, hè? Als zij helemaal begint te kletsen, jongen, niet te stoppen gewoon. Eh, nee, jij bent een stil type. Nou, we gaan eens even lekker luisteren naar Harry Jekkers... die heel veel van zichzelf houdt en daar een heel mooi nummer over heeft geschreven.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 Ik hoef mezelf zo nodig voor mij niet te veranderen. Ik hou van mij, mezelf gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou, betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op. Leven en hel verwacht van jou de hemel.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 Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge. place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Beko. En dat, dat heet natuurlijk Nathalie. Ja, we worden een beetje achtervolgd door een, eh, een zogenaamd pechduiveltje. Maar goed, we zien wel waar het, eh, waar allemaal, eh, waar het allemaal eindigt vandaag. <laughs> In ieder geval, nou. We gaan door met... Oh, America. Oh. Neil Diamond. Oh. Sorry, ik zat niet op te letten. Let hem toch ook eens op. <laughs> Neil Diamond. today in the eye of the storm in the eye of the storm home to a new and a shiny place make our bed and we'll say our grace freedom's light burning warm freedom's light burning warm everywhere around the world. They come America every time that flag's unfurled. They come into America. melody of the icing the En de nummer dat heet uh, America. Today. Today. Ja. Paul. Me and Mrs. Jones.